uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Meerdere patiënten van het Isala ziekenhuis in Zwolle zijn onder druk gezet om een hartimplantaat te nemen, schrijft NRC. Vier hartpatiënten zeggen tegen de krant dat ze weinig voorlichting kregen en snel moesten beslissen over een operatie. Het ziekenhuis erkent dat de werkwijze ondermaats was. Er loopt een corruptieonderzoek naar vijf Zwolse cardiologen die zouden zijn omgekocht door een fabrikant van hartapparatuur. Zorginstituut Nederland meldde eerder dat Nederlandse cardiologen te vaak inwendige hartapparatuur plaatsen. De Kansas City Chiefs hebben de Super Bowl gewonnen. In de Amerikaanse staat Arizona werd het 38-35 tegen de Philadelphia Eagles. Het is de derde keer dat de Kansas City Chiefs de finale in het American Football winnen. De pauzeact werd dit jaar verzorgd door zangeres Rihanna... die het moment ook gebruikte om te laten zien dat ze opnieuw zwanger is. De halftime show is het best bekeken televisie-evenement van de Verenigde Staten. Nederlanders hebben vorig jaar een kwart minder gas gebruikt dan het jaar ervoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben vooral huishoudens en grote industriële bedrijven minder gas verbruikt. Het gaat om de laagste hoeveelheid in 50 jaar. De hoge gasprijzen hebben het verbruik flink doen verminderen. Ook het warme weer heeft meegespeeld, zegt het CBS. De Amerikaanse rapper David Cur is overleden. Hij maakte als Trugoy the Dove onderdeel uit van het raptrio De La Soul. De formatie scoorde hits vanaf eind jaren 80. Een van de bekendste nummers is Me, Myself and I. Vorige week verscheen De La Soul nog op het podium bij de Grammy Awards... voor een eerbetoon aan hiphop, maar Cur ontbrak daar.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 Electrica salsa. Oh, electrica salsa. Yeah. Electrica salsa. Oh, yeah. Elektriker, Salzer. the horse and carriage round the lonely merry-go-round. The public telescope is looking disappointed. Aimed at something on the ground. The buildings gathered round the square are basking in.